that won't cop out when there's danger all about. Chef. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.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 Er zitten nu nog zo'n 90 vast. De moord op de Zuid-Afrikaanse extreemrechtse leider Terblanche Blanche is een oorlogsverklaring van zwarte aan blanke. Dat zegt de secretaris-generaal van de Afrikaner Weerstandsbeweging, waar Terblanche Blanche de leider van was. De AWB roept om veiligheidsredenen op tot een boycott van het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Volgens de politie heeft de moord op Terblanche Blanche geen politieke achtergrond. De twee verdachten van de moord worden morgen voorgeleid. Het noordwesten van Mexico is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De gevolgen lijken mee te vallen. wordt melding gemaakt van één dode. Het epicentrum van de aardbeving lag op zo'n 20 kilometer van de grens met de Amerikaanse staat Californië. Daar waren ook naschokken met een kracht tot 5,1. Somalische kapers hebben een Zuid-Koreaanse supertanker gekaapt. Het schip heeft olie aan boord ter waarde van 170 miljoen dollar. De ruwe olie uit Irak is bestemd voor de Verenigde Staten. Het schip werd gisteren voor de oostkust van Afrika gekaapt. De 24 opvarenden zijn gevangen genomen. Het schip is nu op weg naar Somalië waar de kapers willen onderhandelen over losgeld. Het afvoeren van het schip dat is vastgelopen in het Great Barrier Reef bij Australië kan weken duren. Dat zegt de premier van de Australische deelstaat Queensland. Het Chinese schip heeft 65.000 ton kolen en 950 ton olie aan boord. Het schip liep zaterdag vast en is zwaar beschadigd. Er wordt gevreesd voor een milieuramp.